Flip de fluit, flinke vlug, flip de fluit, flinke vlug, flip de fluit, flinke vlug, de fluiten, flip de fluit de flipte, de fluit, flinke vlug, flipte, de fluit, flinke vlug, flipte, de fluit, flinke vlug, de fluit de fluiten, de fluit, flip, fluit, flink en vlot een vrolijk lied. Als het fluit verwint, die flipt zich niet. Flipte, fluiten, fluit, flinke vlug, flipte, fluiten, fluit, flinke vlug, flipte, fluiten, fluit, flinke vlug, flipte, fluiten, fluit. Thank you. Kan je Flip, kan je Flip, kan je Flip de fluiter? Onze Flip, onze Flip. soms om een of tien. Verveelt die flip zich niet. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter. Flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter, flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter, flip, flip, flip, flip, flip, flip, de fluiter, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip,